Van 4 uur. Kirsten Klomp met het NOS jaar een aanslag zou hebben willen plegen. De man van 41 had volgens het OM contact met een Franse extremist in Syrië en een Belgische extremist. Hij zou tegen hen hebben gezegd dat hij een aanslag in Nederland ging plegen. Daarna zou hij zich aansluiten bij IS in Syrië. De man had materialen waarmee hij een explosief kon maken. Een concreet plan voor een aanslag had hij nog niet. Supermarktketen Plus schrapt de komende jaren 260 banen. Het bedrijf sluit de vier regionale distributiecentra in Haaksbergen, Middenbeemster, Hendrik Ido Ambacht en Ittervoort. In plaats daarvan komt er in 2020 één groot distributiecentrum in Tiel. In de vier huidige distributiecentra werken ongeveer 700 mensen. De medewerkers hebben de toekomstplannen van de directie vandaag te horen gekregen. Plus gaat met de ondernemingsraad en vakbonden over de plannen in gesprek. De gastouder die een oppaskindje doodschudde in Oosterhout is vrijgesproken. De rechtbank van Breda is ervan overtuigd dat ze met haar handelen juist probeerde de baby te redden. De oppas trof het vier maanden oude jongetje bewusteloos aan. Ze pakte volgens haar verklaringen de jongen op en schudde hem om hem weer te laten bijkomen. Ze belde ook 112. Het jongetje overleed een week later in het ziekenhuis aan hersenletsel. De moeder van het kind heeft altijd achter de gastouder gestaan... en is er ook van overtuigd dat ze onschuldig is. Het OM had zeven jaar cel geëist en gaat in hoger beroep. In het midden van Polen zijn 1700 lichamen geborgen uit een massagraf. Het zijn stoffelijke overschotten van Duitse militairen... die na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gehouden door Sovjet-troepen... in een concentratiekamp in de buurt. Het massagraf werd vorig jaar zomer ontdekt door bouwvakkers. Eerst werd gedacht dat het om militairen uit de Sovjet-Unie ging. Nu blijkt dat het om Duitsers gaat. Het is niet bekend hoe de militairen zijn gestorven. Het weer, is bewolkt en hier en daar valt wat motsneeuw. Het is rond het vriespunt, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Vannacht valt een dun laagje sneeuw in het zuiden van het land. Morgen en zondag opnieuw winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand op de weg. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge 2 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen de Meren en knooppunt Lunetten 2. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda... tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer.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 Na, na, jee. Dat ging dus ook heel veel. De nummer 16 van eh, deze week zijn we mee begonnen dus. Jack Jones. You Don't Know Me. Hele uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En we gaan hem maken voor de top 3 van deze week.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 Don't act like you was down when you wasn't. From running to exams, the job is for a man. Don't act like you was down when you wasn't. And the law of the land, where women were often banned. Don't act like you was down when you wasn't. I know they say, crawl for you all. 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Zo, dat ging even eh, niet helemaal goed. Ik wou deze horen. De computer niet. Bebber eh, de nummer 14, uh, eh, wou ik draaien voor je met I Got You.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 hey, ik had hem toch uitgezet? Ah ja, dan zetten we hem even pauze nog en aan het begin. Want eh, voordat we aan de top 10 gaan beginnen... heb ik eerst een kleine resume voor je... Van de platen die we wel en eh, niet hebben gehad. En terwijl het echt wit begint te worden buiten, jongens. Dus ik krijg een kerstgevoel hier. hey, we eh, kijken. Eh, waar was ik gebleven? Oh ja, bij 27. Hè. 26 heb ik ook al verteld. 25 ook Op 24 dan. Daar staat Nike met Sexual. Op 23 vinden we Sia staan met Kendrick Lamar met The Greatest. En Little Mix met Shout Out to Ex is blijven zitten op een 22e plaats. Tavlo met Call Girl staat op 21 en op 20 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op 19 staat Shakira samen met Maluma met Chantaye. Op nummer 18 Sam Veld, What About The Love. En Robbie Williams met Love My Life staat op nummer 17. De nummer 16 is in handen van Jack Jones met You Don't Know Me... wat meteen de snelste stijger is van deze week. En op 15 vinden we Pharrell Williams met Running. Op nummer 14 Beverexa, I Got You. En op 13 staat Sigma samen met Birdie met Find de nummer 12 dan is één plaatsje gedaald.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 I get down to the beat, I lose control. Yeah, oh, I go so. Think you got Het is weer rond de klok van half vijf. En dat betekent dat we weer eh, de, de, de, de mm, eh, eh, Nederlandse top 40 gaan behandelen. ik kom niet echt mijn woorden vandaag. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat Sander erbij is nu. Dat ik gewoon zenuwachtig word of zo. Ik weet niet. Nou, ik denk het niet. Hey, de Nederlandse top 40 in Vogelvlucht. De nummer 40. De rode lantaarndrager is Sia met Kendrick Lamar met The Greatest. Nieuw binnengekomen op 37 is Rondé met Naturally. Rack Bowman is ook nieuw binnengekomen, maar die staat op 33 met eh, Skin. Rack Bowman staat er nog een keer in met Human, maar dan op 28. Uh, eh, ah, nummer 20 dan is eh, Gavin James met Nervous. 19 staat Chris Cross Amsterdam met Are You Sure? Bruno Mars staat op nummer 17 met 24 Karat Magic. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we Jean-Paul met Dua Lipa met No Lie. Alicia Cara, Scars to Beautiful op nummer 9. Martin Garrix, Scared to be Lonely op nummer 8... en Ed Sheeran, Castle on the Hill op nummer 7. Dat is wel bijzonder, de nummer 8. Eh, eh, Martin Garrix was vorige week binnengekomen op 29. Eh, en dat is dus nu op 8. Dat is best wel een goede stijging ervan. James Arthur, Say You Want It Go vinden we op een zesde plaats. En de Chainsmokers met Paris op nummer 5. Call on Me van Starly staat op nummer 4. Op nummer 3 is blijven zitten Clean Bandit uh, met Druckerby. Nummer 2 is ook blijven zitten. Ronnie Flex samen met Frenna met eh, Energie. En de nummer 1, hoe verrassend, die is ook blijven zitten.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 noche tú te me love. Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together.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 leuk is eh, als er sneeuw schijnt, hè? Ja, sneeuw schijnt. <laughs> als het eh, <laughs> sneeuwt, dan eh, verwacht je eigenlijk een kerstman. En die is binnengestapt hier in de studio, want... ja, Sander is ondertussen aanwezig. En die zit met, met zijn baard en dat kapsel van hem is het echt net een kerstman. Hij draagt alleen een bril, dat is nog een beetje jammer. Maar voor de rest klopt het gewoon. Nou... <laughs> Ja, echt waar. Ik heb nog net geen uh, grijs haar. Nee, nou ja, je hebt het geverfd. Die dikke pins begint ook al te komen. Dus op zich hè, moet het kunnen komen. Ja. Hey, we gaan eh, nummer 5 eh, voor je drijven, Voordat we eh, bijna aan de top 10 gaan beginnen. Dit is de Passenger met Anywhere. get out on the ocean, if you sail out on the sea, if you get up in the mountains, if you go climbing on trees.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 Eh, der lijst en een van de negen zittenblijvers. In 22 weken alweer in de lijst. Dan schiet het alweer op. Hey, de nummer 4 gaan we even overslaan. Hij heeft een tijdje op nummer 1 gestaan, daarna op nummer 3 en nou dus op nummer 4. En dan heb ik het over Clean Bandit samen met Champagne en Marie met uh, Rockabye. Een plaat die alweer 12 weken lang in de lijst staat. En wij gaan rustig aan naar de nummer ja, naar de top 3 van eh, deze week. Maar niet voordat ik ga verklappen dat er straks om 5 uur eh, Bob gaat draaien. Ja, Bob gaat eh, draaien. Is een, een van de oudste, nou, zo niet de oudste medewerker van CFM is dat. Ken je hem? Ik ken hem. Ja, ja, ja, weet je ook zijn achternaam? Bob? Non-stop. Ja, klopt. Bob stop. de, oftewel de computerautomatisering, eh, neemt het om vijf uur eh, van me over. Want eh, Hans Wassenaar zonder zijn vrienden of met zijn vrienden ligt eraan hoe je het wil zien. Die is helaas verhinderd vandaag. Ik denk dat hij ergens ingesneeuwd zit in het zuiden van het land of zo. Ik weet het niet. Hij moest ergens naartoe samen met zijn vrouw. En ging uit eten of weet ik veel wat. Misschien mag hij er wel. Maar ehm, ik zou het niet weten. Hij heeft het vorige week verteld. Maar ja, ik heb af en toe geheugen als een, een goudvis we gaan eh, naar de top 3 van uh, deze week. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er eh, vorige week uitzag. Nummer 3. smell like you op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op nummer 3 een uh, man die uh, vorige week vrijdag nog in Nederland was.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 Drie weken pas in de lijst en deze week blijven zitten op nummer 2. Maar ik verwacht dat hij binnen nu en twee weken wel door gaat stoten... naar de nummer 1 positie van de Europese top 40. Hey, op nummer 1 deze week in de Europese top 40 is deze plaat die acht weken in de lijst staat.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 Deze week hadden we 14 stijgers, 9 zitten blijven, 16 dalers en 1 nieuwe binnenkomen. We verwelkomen Martin Garrix samen Dua Lipa met Scared to Be Lonely in de lijst op nummer 27. En Calvin Harris en Rihanna hebben daardoor helaas de lijst eh, moeten verlaten. Even dank voor het luisteren weer naar 2 uur eh, top 40 van Europa hier op eh, CFM Zandvoort. Volgende week tussen 3 en 5 ben ik er gewoon weer bij. En dan hoop ik dat Sander er ook weer 2 uur lang bij is.